9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Parijs staat de Notre-Dame in brand. Het vuur is ontstaan in het dak dat inmiddels samen met een torenspits deels is ingestort. Sinds het begin van de brand rond 7 uur vanavond probeert de brandweer eh, de kunstwerken in de kathedraal te redden. Over slachtoffers is nog niets bekend. De brand in de Notre-Dame is mogelijk ontstaan bij werkzaamheden. De rook is in grote delen van Parijs te zien. De vroeg gotische kathedraal werd gebouwd tussen de 12e en de 14e eeuw we zijn van de belangrijkste toeristische attracties van de Franse hoofdstad. Elk jaar komen zo'n 13 miljoen bezoekers. President Macron heeft al zijn afspraken voor vanavond afgezegd... en is naar de Notre-Dame gegaan. Hij sprak van brand in een deel van ons. Het aantal gevallen van mazelen is wereldwijd sterk aan het stijgen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het er vier keer zoveel als een jaar eerder, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zijn er nu ruim 112.000 mensen besmet met de mazelen. De organisatie vindt dat er veel meer moet worden ingeënt... en wijst op recente uitbraken van de ziekte in landen als Ethiopië, Georgië en Thailand. En ook in landen waar kinderen doorgaans goed worden gevaccineerd zijn uitbraken, onder meer in de VS. Eigenaar van modeketen Miller Monroe, Vidrea Retail... heeft uitstel van betaling aangevraagd. De directie hoopt daarmee een faillissement af te winden. Miller Monroe heeft 72 vestigingen in Nederland en 160 in Duitsland. Er werken 550 mensen bij het moederbedrijf Vidrea. De winkels van het bedrijf zouden voorlopig open blijven. Sportkoepel NOC-NSF heeft een nieuwe voorzitter, Anneke van Zanen. Ze is de opvolger van André Bolhuis, die negen jaar geleden voorzitter werd. Van Zanen komt uit de handbalwereld. Ze speelde bij het Haagse Hellas en was er ook voorzitter. En tussen 2010 en 2016 was ze bovendien al penningmeester van NOC-NSF. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Het kan afkoelen tot een graad of twee. Morgen eerst zonnig, later in het zuiden stapelwolken... en tegen de avond kans op een bui. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS.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 Ja? <laughs> ja. Jelte de Vries is de voor voorman, de frontman van de band. En hij stuurt mij regelmatig werk op. En dit, ja, ik vind dit ook weer sympathiek. Dus we draaien het altijd. Bijna altijd. Klinkt erg lekker, ja. Ehm, nog even over jullie ja, avontuur in Brabant mis je de streek hier niet? Um, ja, we zijn... <laughs> Gewetensvraag. <laughs> ja. we zijn heen gegaan om te studeren. Ehm, inmiddels ben ik al klaar. Ja. Eh, jij nog net niet. Danielle nog niet? Nee. Ah. <laughs> en, ehm, laat, je zus, eh, laat je zus je zo nog maar eh, gewoon een beetje zitten daar in het ja, Brabantse land. Ja, achter. Nee, ik, ja, ik ben wel weer van plan om een beetje terug te komen naar deze kant. Dat dan weer wel. Ja, maar ja, dus. hoe staat het eh, verder met jou, met de communicatiekant van het verhaal in Brabant? Ja, dat is bijna klaar hoor. Dat ja. Een oornagevild. nagevuld? Sorry? Is het op een oor nagevuld? Jawel. Ja, dat is echt het laatste stukje. Oké, oké. Okay. Ehm, aarden jullie wel een beetje daar in Brabant? Of, ja, we, vijf jaar of zo wonen we daar nu. En het is natuurlijk, je ontmoet daar mensen, je vrienden en eh, je stamkroeg en al dat soort dingen. Dus dat uitstapje wat jullie vorig jaar bij eh, de Rob Akda wordt, dat was al dat jullie daar al in Brabant al actief waren? Ja, dat klopt. Ja, dat was eigenlijk ook, uh, Rob Akda wordt was ook de eerste keer dat we in Haarlem eigenlijk speelden. Dat oh. was wel een beetje gek. <laughs> ja. kom je helemaal uit Brabant naar je eigen, je eigen streek. En dan, moet, en dan moet je dus in een popzaal waar je eigenlijk, ja... Dat is een beetje zo, eh, eh, als je hier uit de streek komt, eh, de achtertuin zo'n beetje. En dan moet je weer terug naar Brabant. Is dat niet een beetje raar geweest die avond dan? <laughs> Ja, we voelden ons ook wel een beetje neppe, neppe Haarlemmers of zo. Iedereen wat, die, die meedeed met Rob acto Wordt zijn echt gewoon Haarlemmers. Maar wij zijn dat op zich ook wel, maar ehm, <laughs> niet helemaal. Nee, oké, <laughs> nou goed, het maakt niet uit. Maar hebben jullie ook een uh, verleden hier in Haarlem zitten? Volgens mij jij wel, Madelon, bij In Holland geloof ik, toch? Oh ja, dan heb ik ooit eh, ehm, een jaartje oh bij de consortium daar eh, heb ik gezeten. Maar dat, ja, dat beviel me niet. Dus nee? toen dacht ik, ik ga naar Tilburg. <laughs> Lekker eigenwijs. Ja, daar houden we wel van. Dus, eh, dus uiteindelijk daar gewoon... ja joh, leuk ja. in Holland. Maar ik ga toch ergens anders proberen. Mij, dus nee? Nee. heb jij altijd, want jij doet communicatie, maar hoe zit het dan met jou en muziek? Is dat altijd toch een een twee-eenheid eh, geweest? Dat, ja, dat kan prima naast elkaar bestaan. Ja. Dus eh, ja, ik ben veel tijd kwijt aan muziek, maar ook natuurlijk studie en, eh, en de normale dingen in het leven. <laughs> Oké. we gaan straks jullie natuurlijk nog, nog terug horen met een paar nummers. Dus dat, dat gaan we dan straks. Denk zo rond half tien. We gaan eerst nog even wat nummers draaien. Deze dame, die is hier ook geweest. ze heet Lizzie V. Lisanne Veenendaal schuilt achter Lizzie V. Nou ja, en ik uh, verbaas me er nog steeds over dat Nederland dit nummer nog niet kent.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 Frank Doesburg, The Patriot, is het nieuwe werk van Wanderlust. We hebben Aspire, hadden een tijdje terug. En nu komt deze voorbij. Daarvoor Lizzie V met Little Big Secret. dat gaat over dat iedereen wel eens een geheim heeft... Maar dat hij eh, dat daar liever niet over kan en wil hebben. Maar dat dat geheimpje dan op een gegeven moment zo in de weg gaat zitten... dat je er op een gegeven moment wel over moet praten. En dat eh, is een beetje de strekking van dat verhaal. Goed, eh, dan hebben wij nog de band die vorige week is geweest... en die een verpletterende indruk heeft achtergelaten bij ons. dat is Moorpark en Love Changes. the sound of your voice. Yes, it trembles through, it trembles through my bones. first people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel I got you some slack. But I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. so over. ze heeft in, eh, in ieder geval de laatste weken bij ons eh, bij eh, ZFM Zandvoort behoorlijk wat aandacht gekregen. Deze Wendy Moore, ze komt hier uit het dorp. En zo Over Fake Friends, dat is het nummer wat, wat hier gedraaid wordt. allereerst was de primeur voor Rob Harms en AJ Vos op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. En daarna was het de beurt aan mij. En vervolgens ging ook Goedemorgen Zandvoort er wat eh, meedoen. En nu zit hij zowaar alweer voor de tweede keer in Alternative FM. Daarvoor Love Changes van Moorpark. We gaan er nog eentje doen. En dan ga ik de dames weer vriendelijk verzoeken... om ze dan weer aan de andere kant uh, mogen gaan zitten. Dus dat gaat zo dadelijk gebeuren. Maar eerst een van de mensen die eh, de Piers Songwriters Guild uh, helpt vorm te geven in de buurt van Volendam. Want dat eh, is ook een soort gilde van songwriters. Roy de Smet hij heeft ook een nieuw nummer uitgebracht.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 Of uit het water halen ze ze soms wel eens. Maar goed, eh, we kennen natuurlijk uit de jaren 60 de Paling Sound. Maar dat mag je dit toch zeker niet noemen. Dat zou ik het heel erg tekort doen. Roy de Smet hoorden we met Golden Honey Mirrors. Het is weer tijd voor de twee dames ehm, Bruinhof. Want zo heten ze van achteren. Eh, Madelon en Danielle zijn eh, vanavond eh, te gast. Leuna heet, heet het... Ah, het is geen project hè, meer inmiddels. Nee. Het is een band, duo. Wat is een, het? Een, band, nou, een act. Een act. Een act. <laughs> Ehm, en we hebben het al gehad. Het, het elektronische, dreamy-achtige en indie-invloeden zitten erin. Maar dat horen we natuurlijk nu... Uh, niet helemaal eh, terug, want het is nu eh, akoestisch. Eh, en de kunst van akoestisch is... het liedje moet dan ook overeind blijven als hij ook akoestisch gespeeld worden. Nou, en dat doet het wel. de twee nummers die we nu mogen gaan beluisteren, welke zijn dat? eerst is het I Never Wanna See You Again. En dan? City Stars Align toch? En dan Stars Align, ja, daar gaan we mee eindigen. <laughs> ja, oké. Yes. Oké. Okay. Watch your back or I'll stop a knife in it, a knife in it, a knife in it, a knife in it, a knife. Cause you told me, you told me, you told me, you told me, you told me, you told me, oh, you told me, you told me, you told me, you told me, you told me, you love me. made me, who made me, who made me a promise you made me. you know. iets met messen, hoor ik eh, erin. Ja, ja, ja. het een, is... beetje, een beetje een gemeen nummer. Het is een <laughs> gemeen nummer, ja. Maar het is ook wel zo'n beetje een gemene jongen. Dus. <laughs> Wat is het dan toch heerlijk als je dan op een gegeven moment een eh, liedje erover kan schrijven... en dat je daar een beetje dan alles erin eh, kwijt kan raken, ja. denk ik. Ja, Want muziek is in dat opzicht dan een, ineens een uitlaatklep ja. geworden. Zijn het ook nummers die jullie persoonlijk ook mee hebben gemaakt of niet? Ja, ik vind het altijd wel belangrijk dat gewoon je eigen verhaal. In onze teksten zitten wel echt gewoon onze eigen verhalen ook wel in. Ja? Dus dat vind ik ook wel heel belangrijk dat het gewoon ja, uit jezelf komt. Dus het, ja, het gaat eigenlijk altijd wel ergens over of zo. Dat zal denk ik ook met het laatste nummer van vanavond het geval zijn. Stars Align. Yes. anders als we hem eh, gewoon eh, draaien van eh, het wat, wat jullie geproduceerd hebben. Mhm. Dan is hij met, heel zwaar met ook nog een keyboard en een synthesizer erbij. Dus, dus, of is het een synthesizer? Ja, het zijn allemaal verschillende sounds nog erbij ah, zitten. Er, Goed, dank jullie wel. en, het was aangenaam om dit te horen. En uiteraard, als de EP er is, dan gaan we hem natuurlijk ook hier draaien. Dus dat, dat, dat zit helemaal goed. <laughs> Ehm, dat waren ze. Eh, nu weer tijd eh, voor eh, muziek van onze eigen toverdoos Marvin Day. En het nummer dat heet Solid. slipping through these little lines of contemplating. chest and my eyes on the prize. I feel this fever burning up. and know it is no surprise. I had it all. Oh God, I hit my fun. is als er eh, muzikanten in eh, de studio zijn... Eh, dan deel je natuurlijk ook het een en ander. En dit deel ik graag, want het heet Cut Skills. Wie zit daarachter? Nou, het draait hoofdzakelijk om Wies de Louise. En zij heeft onlangs samen met eh, de Rotterdamse Cosmic Carnival... Eh, de theatertournee van Fleetwood Mac meegedaan. Dus dat eh, zegt al genoeg. En zo kom je dan van het een op het ander. En dan kom je ineens uit bij bijvoorbeeld deze muziek. En vorige week hadden we nog Bandits. Maar dit is K. Coolverse Dead Man's Mouth is de nieuwe single van uh, Catskills. En eh, ik denk dat we de komende tijd wat meer van deze band eh, gaan horen. Nu, Streetwise muziek van Benjamin Fro en Jaskelis. I inspect hierarchies they try to protect. If the subject of my study is the object, shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left with the insight I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death, and I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome, I respect. Multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. I know just trying to get by. Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk. Cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing the high. Trying to be fly but I ain't picking no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know just trying to get by. Everybody I know just trying to get by. Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money and your mind right got a story to tell. Started way back when I wasn't able to tell a little, but I didn't know I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other, defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing, escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Everybody get your My, my, my, my, the boy. Fine boy, papi damelo. You could be my all for me, you. I no lie, I don't so you. I just want your lovey, love you. Tinini I'm gonna fight for your love like Mandela. Kubi be kubi kubi. We could be stronger together. Give me the ginger. I'ma give you the love on time. Say I don't got the fever. Baby, my heart for love all night. Baby, give me the ginger. I'ma give you the love on time. Say I don't got the fever. activate to, activate to, activate to. Baby, I dey way to, I dey way to, I dey way to. For your love, oh, make we activate to, activate to, activate to, activate to. Da da da da da da da da da. for green lights. Give me a sign, activate. met Jaskelis. En het nummer dat heet Activate. Daarvoor Benjamin Fro en Both Sides. En als laatste gaan we nog twee nummers van uh, Zandvoortse ingezetenen draaien. En eh, de eerste die je gaat horen, dat is eh, Bas Romein. En het nummer dat heeft hij samen gedaan met Molina. En dat nummer dat heet Wandering. sun starts to rise, you start to cry. But no one can see it, it's all from inside.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 Ja, eh, het komt gewoon uit Zandvoort. Bas Romein is dit. Met eh, Wandering heet het nummer. Uh, Bas er, gepland ergens in juni, in het eerste weekend. En we zaten net al een beetje de bekvechten. Want jij als techneut moet nog iets gaan doen voor culinairs antwoord, heb ik Precies. begrepen. Dus ik denk dan is het niet zo heel erg handig om die donderdag dan een live artiest te zetten. Nou, dat, dat zit er niet in, want dat is 6 juni. En dan zit er, naar mijn medeweten, ja. geen... Eh, en, en, de 13e, dat is, is dus voorlopig eh, eh, gepland. De heer We zitten gewoon Ruud tot de 13e. Ja, tot en met de 13e. Die 13e is nog onder voorbaat. Dan komt Ruud Houweling voorbij. Dus, maar culinair is dus 28, 29, 30. Weet je het zeker? Ik weet het eigenlijk niet zeker, ja. <laughs> we gaan er niet over eh, twisten. Eh, het enige wat... Eh, want ja, volgende week hebben we voor het eerst sinds lange tijd helemaal geen live muziek. Maar dat heeft te maken met de handen zijnde finale van de Rob Agda wordt. Want die is volgende week al. Ja, die is volgende week vrijdag. Ja. Oh, weer een drukke dag voor mij. Ja, ja, ja. ja. Eh, maar dan zenden wij altijd de compilatie, van, eh, de compilatie uit eh, van alle geplaatste deelnemers in die ronde. Dus dat Iedereen die het gered heeft tot de finale. Ja, precies. Die, gaat, die ga je volgende week horen. Goed, eh, het was mij een waar genoegen. En dan zeggen wij altijd in koor tot, volgende week. Inderdaad, want volgende week is er weer een alternatieve VIM. Eh, nu eh, doen we dat nog met Ruud Houweling. Want we hebben hem nog klaarstaan. En dat, dat, nummer dat heet Dead Again. Straks veel plezier met Vaderveugen. En een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Dag. again for a million last time took so long.